Alle kippen zijn dood. Door de harde wind verspreidde de brand zich snel. Een schuur ernaast met nog eens 50.000 kippen wordt nat gehouden door de brandweer... zodat het vuur niet overslaat. Volgens een woordvoerder is er geen asbest aanwezig. Omwonenden van de kippenboerderij wordt wel aangeraden hun ramen en deuren dicht te houden. Op verschillende plaatsen in het land veroorzaakt storm Henk schade en overlast. In Vlissingen en Uimuiden was het een uur lang windkracht 9. Onder meer de politie in regio Rijnmond kreeg meldingen van weggewaaide zonnepanelen. In Amsterdam adviseert de brandweer alle inwoners binnen te blijven... en uit te kijken voor vallende dakpannen of bomen als ze toch buiten zijn. Ook Rijkswaterstaat waarschuwt weggebruikers voor eventuele gevaarlijke situaties. De voorzitter van de Amerikaanse topuniversiteit Harvard, Claudine Gay, treedt af. Ze kreeg veel kritiek, zo zou ze niet voldoende hebben opgetreden tegen antisemitisme op de campus. Met ruim zes maanden is Gay de kortstzittende voorzitter van Harvard ooit. De Amerikaanse oud-president Donald Trump gaat in beroep tegen zijn uitsluiting van de voorverkiezingen in Maine. Dat zeggen zijn advocaten. Trump mag in Maine mee niet meedoen aan de voorverkiezingen... vanwege zijn rol in de kapitoolbestorming in 2021. Volgens de advocaten is de toezichthouder in Maine als democraat bevooroordeeld... en is er onbetrouwbaar bewijs over Trumps rol in de bestorming. Eerder sloot het Hoge Rechtshof van Colorado Trump ook uit van deelname. Naar verwachting wordt ook dat besluit aangevochten. Het weer. Het waait flink vanuit het zuidwesten met af en toe een bui. De wind is bovenland krachtig en aan zee stormachtig.